Ook heeft men de gewone pad aangetroffen in Goorlen op de Faunapassage. Sinds april 2019 is de Faunapassage over de heide over de Turnhoutse baan vlakbij de Belgische grens in gebruik genomen. De Faunapassage wordt dagelijks in de gaten gehouden met camera's en ook een ecoloog die onderzoekt de sporen die daar aangetroffen worden. De ecoloog zegt: We zijn er trots op dat een kleine gemeente zoals Goorle zo'n belangrijke grote faunapassage heeft kunnen ontwikkelen. Tot zover het regionieuws. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door soundstilburg.nl. Ja, het is dan wel een totaal ander programma, maar de vormgeving die blijft gewoon hetzelfde hoor.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 quite People might say that I should more. But I'm so happy I can't see the fine things happening here today. That's what the public wants. But I want nothing. Society's got some going underground. Going underground. if the brass bands play up, to Going underground. Going underground. Well, if the boys all sing if the boys all shout for tomorrow. Some people might get some pleasure out of hate me. I've enough already on my plate. People might need some tension to relax me. I'm too busy dodging between a fractious Here's what you get. You've made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust. As their lies wash shut down and their promises rust. Using killing machines with paper, rockets and guns. And the public wants what the public gets. But I don't give up the society wants. I'm in het decennium nou beter beginnen dan eh, met deze plaat van eh, The Jam. En uiteraard als eerste plaat in dit eh, nieuwe programma Going Underground. Want zo heet het ook. Voortaan uh, geen break de week meer op woensdagavond tussen 9 en 11. Ik ga het ongetwijfeld nog een keer verkeerd zeggen, maar tot nu toe gaat het goed. Going Underground vanaf ja, vandaag, woensdag 1 januari 2020. Iedere week, ook dat zei ik goed, 2020. Iedere week op lokale omroep tussen 9 en 11. Going Underground, alternatieve radio, ehm, ja, de beste alternatieve rock, Britpop, elektronica, grunge, metal, new wave, punk. Het gaat eh, nou, in ieder geval iedere week, elke week voorbij komen, allemaal. En ehm, ja, vanavond eh, blikken we gewoon nog een beetje terug op het eh, muziekjaar 2019. Maar we blikken ook vooral vooruit. In ja, wat, wat staat er ons te wachten in 2020? Wat gaat er nog allemaal uitkomen? En ehm, ja, laten we maar meteen even, even een verdieping naar beneden gaan. We gaan even de lifting naar eh, nou, verdieping. Even kijken, waar zit dat knopje? Min 1, even kijken. Ja, ah, kijk, nou, kijk, de deur sluiten, dus eh, nou, we gaan uh, ondergronds, dames en heren. Welkom bij een nieuw programma. natuurlijk ook nog de beste wensen hè, voor het komend jaar. Een gelukkig, gezond, muzikaal en een radioactief 2020 gewenst namens heel de lokale omroep Goorlen en eh, nou, ook in dit geval eh, mij, want ja, ik mag de allereerste uitzending van eh, dit decennium verzorgen. Oh, inmiddels zijn de deuren ook weer open. Ja, volgens mij, volgens mij zijn we er. Ja, we zijn er nog in de kelder van de popmuziek. Going Underground. Iedere woensdagavond vertaan. Iedere week op lokale omroep Goorlen tussen 9 en 11. En nou, eens kijken wat we vanavond allemaal tegen gaan komen. Ik vond deze in ieder geval heel... Uh, nou, de titel die spreekboek delen An End Has A Start, Editors. today. There's a devil at your side. Predators en een, eh, een End Has a Start. Want ja, hè, programma vorig jaar gestopt. We beginnen gewoon eh, met een nieuw programma. Sowieso het decennium is nou totaal anders. Hè. We zitten inmiddels in 2020. Dus deze titel die spreekt in ieder geval boekdelen. Een End Has a Start van eh, de Editors. Ook van een, van hun betere platen. een tweede album. Uh, de titeltrack was dit daarvan. Smokers Outside the Hospital. Door stond er ook op. En uh, The Racing Rats. Fantastische plaat. Goed, de sensatie van het afgelopen jaar. is dit toch, eh, Billie Eilish en eh, Bad Guy staat op haar debu debuutalbum wat eh, ja, eind, ja, eind maart uitkwam. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? De wereldtour, die heet ook zo, die is opgedeeld in twee delen, When We All Fall Asleep en nou, dit jaar dus het gedeelte Where Do We Go. Het is ook opnieuw uitgebracht met een nieuwe single, Everything I Wanted staat erop, staat ook inmiddels ook in de hitlijsten. Het album is inmiddels ja, genomineerd voor zo'n beetje ieder denkbare Grammy Award, dus nou, we kunnen zeggen dat ze lekker gaat, die Billie Eilish en Bad Guy. Cool, jongens, het is eh, tijd voor eh, wat Britpop. Terug naar de jaren 90. De Laas. There she goes. altijd leuk van die 90s eh, bandjes. Die dan een beetje teruggrijpen naar dat eh, geluid van de jaren 60 en 70. En dan toch daar een eigen draad aan geven. Dit was ook eh, zo'n bandje. De laatste laat ik mijn sok ook altijd. En There She Goes. Jammer genoeg het, het enige wat we eigenlijk van deze gast hebben gehoord. Het album was wel erg fijn. Maar ehm, ja, eigenlijk daarna verdwenen ze een beetje uit de, schijnwerpers. De laatste en There She Goes. How do you find gunshot in a parking lot. No one heard, no one saw. I did nothing wrong, nothing wrong. I really wish I did something. Wait a minute, wait a minute, wait a minute, cause your heart's not in it. Wait a minute, wait a minute, wait a minute, cause your heart's not in it. like a gunshot in a parking lot. No one heard, no one saw. I did nothing wrong, nothing wrong. I really wish I did something. Wait a minute, wait a minute, wait a minute, cause your heart's not in it. heerlijk. Britse rockers eh, zijn dit. Uit Londen eh, komen ze om precies te zijn. Vant, zo heet de band. V-A-N-T. En eh, nou, dit komt uit 2015. Rond die periode maakten ze een aantal hele leuke liedjes. Ik denk een beetje zoals dit. Een beetje die Nirvana-achtige stijl probeerden ze. Daar waren ze in ieder geval door beïnvloed. En nou, ze hadden wel meer leuke liedjes. Karma Seeker vond ik, ik persoonlijk ook heel leuk. Peace and Love. Ik ben ze daarna een beetje uit het oog verloren, als ik je eerlijk zeg. Het kwam allemaal van het album Dump Blood uit 2017. Dus heeft nog even geduurd voordat er een album kwam. Maar ik zie nu dat er ook eh, dit jaar, 2020, een uh, nieuw album aankomt. Ik ben ze dus een beetje uit het oog verloren, maar eh, Conceived in the Sky. Zo gaat het album heten. Volgens mij wel nog een EP'tje verschenen, zie ik hier nog. ja, nog een mini-album. Wat is het verschil, zou je kunnen zeggen. Ehm, maar ehm, dit, is, dit, dit is dus nog altijd een fijn liedje. Vent en Parking Lot, zo heet het in ieder geval. Ehm, heb jij zelf ook nog een goede alternatieve track? ik zou zeggen, kom maar door. het mag van alles zijn. Als het maar een beetje een randje heeft, dan dan eh, vind, vind, vind het al snel goed hier. 013 504 1344 of eh, facebook.com slash ja, Going Underground Radio. Want eh, dit programma heeft gewoon al een Facebookpagina. Ik ben daar wel eens heel langzaam mee geweest. Ik doe daar drie maanden over, over zo'n Facebookpagina, voordat hij er dan eindelijk is. Maar die, in dit geval, dit keer is hij er gewoon al. facebook.com slash Going Underground Radio. we're the saints. There's no sex in your violence. There's no sex in your violence. 16 Stone, daar kwam het vanaf het 94 eh, in een eh, echte klassieker. Machine Head stond er ook op, Glycerin natuurlijk en eh, deze ook, Everything Zen van Bush. En daarvoor, nou, kan geen toeval zijn. Kate Bush eh, werd al uh, nou, vroeg ontdekt. Hè. Begon al eh, op de 11 met liedjes schrijven. Niet veel later ontdekt door David Gilmour. Niemand minder dan David Gilmour van Pink Floyd. Nou, Kick Inside, dat was haar debuutalbum. Waanzinnige plaat. Dit was van ja, een wat latere periode, midden, mid jaren 80. Cloudbusting, een van haar mooiste liedjes. als je het mij vraagt, in ieder geval prachtig. strijkers zitten daar ook in. En trouwens, nog heel even over Bush dan. Ehm, zij komen, dat wist ik helemaal niet, ook deze lente nog met een nieuwe plaat. The Mind Plays Tricks on You. Ehm, zo gaat dat heten. Ehm, ja, ik, eh, ook, ook over, over albums gesproken die dit eh, jaar uitkomt. Ik kom zo meteen eh, even, een, even, even een overzichtje, even doornemen wat er allemaal uitkomt. Even al een ja, klein beetje doornemen, hè, een beetje voorproeven. Ehm, maar ondertussen gewoon nog ook even terugblikken op het afgelopen jaar, op 2019. Nou, net al wat van Billie Eilish gedraaid, maar deze gasten die horen er ook zeker bij hoor. Postpunkers. Uit Ierland komen ze, uit Dublin. Fontaine's DC. the radio drama runaway model with a face like sin and a hand like a James Joyce novel. Saying sister, sister, how I missed you, missed you. Let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Well, put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land the boys in the beds are alive. God names to fill two double barrels. He spits out, breathes out, on smokes barrels. And he's refreshing the world in mind, body and spirit, mind, body and spirit. You better hear it and fear it. Ah, that's the spirit. Saying sister, sister, how I missed you, missed you. Let's go wrist to wrist. So take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Yeah. Put the boys in the better line. You're always talking about the boys in the better line. The boys in the better line. Put the boys in the better line. You're always talking about those boys in the better line the boys in a better life. zie je ook eh, een van mijn eh, favoriete albums van afgelopen jaren. Debuutalbum voor deze gasten. Eh, Boys in the Battleland, dat is een van mijn favoriete liedjes dan van die plaat. Ook Big is fantastisch. Duurt maar anderhalve minuut of zo, maar mag er zeker zijn. Goed, nou even iets draaien van Oasis, want ja, die Gallagher broertjes die zijn nou, nog, na al die jaren nog steeds in het nieuws. Dus, no Gallagher die zou best terug willen, maar Liam die heeft er nog steeds geen zin in. Oasis, whatever. ja, ja, ja. Applaus voor de klapstoel. Uh, Oasis en eh, Whatever. Nou, Whatever. Het eh, haalde het album Definitely Maybe, dat debuutalbum niet. En ehm, ja, hierna kwam eh, What's the Story Morning Glory, hè, de twee bekendste platen van Oasis. Dit uh, ehm, halen beide albums niet, maar dat was, ja, dit was gewoon een single uh, eh, ertussenin. Maar wel een hele goeie, met eh, genoeg strijkers in ieder geval. Ik heb er dit keer met mijn grote ego niet doorheen gepraat. Ehm, hè, in ieder geval genoeg strijkers in ieder geval. ook bij de jaarwisseling genoeg strijkers gehoord. Ehm, Oasis en Whatever, al inmiddels ruim tien jaar dat de band nu uit elkaar is. Mocht, zouden ze ooit nog bij elkaar komen? Dat is natuurlijk de grote vraag die Gallagher, Boris Liam en Noel. In ieder geval Ehm, ja, het, ik, ik, denk dat het zomaar zou kunnen. Dit jaar nog niet, maar in ieder geval, ze zijn nou lekker bezig eh, allemaal eh, met hun eigen bandjes. Liam Gallagher sowieso twee eh, goede albums tot nu toe uitgebracht. Noel Gallagher ook een aantal beetjes dit jaar. met zijn High Flying Birds. Dus voorlopig, ik denk het nog niet, maar ik sluit niks uit. ik denk dat het zomaar, als er geld bij komt te kijken, ik denk dat die twee zomaar weer bij elkaar zouden kunnen komen. Maar dat gaat nog even duren, denk ik. Oeh, Wolf Ellis en Freezy. Want ja, het is koud. if you think you're en eh, Freezy. Dit kwam eh, van een uh, debuutalbum. De band die staat, bestaat dit jaar tien jaar. twee albums hebben ze uit. De eerste dat is My Love is Cool. Dat, daar kwam dit vanaf in 2015. En in 2017 kwamen ze met Visions of Life. Vooral in de UK. Daar zijn ze enorm groot. Want beide albums behaalden daar de nummer 2 positie. Ehm, in de rest van de wereld. Maar ja, gewoon af en toe een keer op een alternatieve radiostation. En hier komen ze natuurlijk ook voorbij. ik hoop dat er dit jaar dan een derde plaat uit, aankomt van deze gasten. Oké, iedere woensdag, eh, woensdagavond op de lokale omroep Iedere woensdagavond eh, om kwart voor tien en kwart voor elf. De hit die geen hit is geweest. Een, eh, een klassieker die we eigenlijk allemaal kennen, maar die nooit de top 40 heeft gehaald. En nou, daar houdt uit, altijd ook een leuk verhaal bij, van een, een interessant verhaal. In dit geval gaan we terug naar 1991. Toen het album 10 van uh, Pearl Jam een eh, groot commercieel succes werd, maande platenmaatschappij Epic Records de band aan om Black als single uit te geven. Pearl Jam die weigerde en eh, wees op een, ja, het persoonlijk karakter van het nummer. De band die vreesde dat dit aspect verloren zou gaan met een videoclip en uitgave als single. Zander Eddie Vedder die zei hierover... Fragiele nummers worden door business vernietigd. Ik wil daar niet aan deelnemen. Ik denk niet dat de band daaraan wil deelnemen. En verder belde persoonlijk met de eh, managers van radiostations om erop toe te zien dat Epic het nummer niet als single had vrijgegeven. Dus we hebben hier te maken met een albumstuk. Het nummer zelf, de tekst, is geschreven door uh, eh, Zanna Eddie Vedder zelf en de muziek door gitarist Stone Gossard. En het, nummer zelf gaat eh, over liefdesverdriet, over een vrouw. Vanuit het perspectief van de eerste persoon, de ik-persoon geschreven. En het wereldbeeld van de ik-persoon is aan het veranderen. En deze vraagt zich vertwijfeld af waarom de vrouw niet een ster aan zijn hemel kan zijn. Nooit een hit geweest, omdat het dus niet op al uitkwam. Maar wat een wereldtrek is dit. Pearl Jam. En Black. Pearl en Ten, of ja, Black dan hè, van het album eh, in ieder geval, wordt eh, vaak gezegd eh, dat ja, het, geluid, dat ze dat een beetje van Nirvana hadden afgekeken, maar Ten van Pearl Jam kwam toch echt eerder uit dan ehm, Nevermind van Nirvana. Pearl Jam en Black, zo goed als de allereerste twee albums werd het nooit meer, maar ehm, ja, nog zeker wel veel mooie platen gemaakt, Pearl Jam en Black. Eh, we blikken terug op eh, het eh, muziekjaar 2019. Deze hoort er zeker bij. Kate Tempest, Fire Smoke. My visionary is a vision. I watch her dancing by the window. And it rips my flesh to ribbons. And the whole world is just ripples in the middle distance. I listen to her hips. I push my kisses to her lips. We move like we were born to move. The night is teeth and pistons. And there is something in this tenderness that makes me want to live. Fire smoke. Her mouth sets free this captive. Come close to me. Free me. Let me untangle the madness that knots you. drop to my knees and crawl across you. I tell you, I've got you. It's fire, smoke. So go on, give me three days of your body and mine. Time is a blind eye, and I see your mind in my mind's eye. You make me immortal. You take me to space. You are a planet place I've not known. Your body is home to rare gods. I kneel at their temple, I'm blown to bits. Gentle, ferocious, we are open. Explosives have nothing compared to these sparks, so let's fall apart. And then lie with me breathing in the den of the dark. It's fire smoke. Your mouth sets free this captive. Come close to me, free me. Untangle the madness that knots me. You drop to your knees, you crawl across me. You lick your lips softly. It's fire smoke. The fire rises between us and makes us get on the wrong trains, walk the wrong way. Make strangers smile greetings on Lewisham Way. I bathe in this fire. It warms without burning, compels without force, and it turns without turning the world. So please, you keep your purpose, your poise, and your journey. I'll be by the fire, thinking nothing I've learned can prepare me for everything else that needs learning. Is this how it feels to feel certain? Cause for so many years my love's been a burden. But now comes this fire to cleanse and restore us, to fuel us and calm us and push us both forwards. Kate and The Book of Traps and Lessons. Zo heet het album eh, dat de eh, afgelopen jaar uitkwam uh, van Haag. Dit staat erop. Fire Smoke. Denk een beetje aan uh, Anne Clark. Denk aan de Streets. Spoken Word. punk, punkachtige teksten. heel, heel erg scherp qua tekst. Ehm, prachtig is dit. Fire Smoke. Het is geproduceerd door Rick Rubin. Dat is echt een van de grootste producers aller tijden. Heb je vast ooit wel eens een keer van gehoord. Niet, dan moet je hem even googlen. dan weet je wat, want je weet dan ook niet hoe hij eruit ziet. Hij zou hij, hij, had zomaar in alle Lord of the Rings eh, films eh, kunnen spelen. Ehm, hij heeft echt een enorme lange grijze baard eh, al jaren. En hij heeft echt zo'n beetje met iedere grote artiest uit de muziekbusiness heeft hij samengewerkt. Ehm, dat is niet normaal hoe lange lijst dat is. Hij zit echt al een jaar of veertig in het vak. En ehm, nou, een paar belangrijke dingen zomaar die ik er tussen uitpik die hij heeft gedaan. Johnny Cash bijvoorbeeld, de American Recordings met het prachtige Hurt bijvoorbeeld ook. dat heeft hij geproduceerd. Maar ook dingen van de Beastie Boys bijvoorbeeld, uh, License to Tree, Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magic, Run DMC met uh, eh, Raising Hell, Slayer met Rain in Blood, ook van hem. Eh, dus het is echt enorm divers. Adele heeft hij ook geproduceerd met het album 21, heeft hij ook aan meegewerkt. En ook deze gasten, System of a Down. En de grote vraag is, zouden zij terugkomen in het jaar 2020? Dit komt in ieder geval van een meest succesvolle album, Taxity, met natuurlijk ook de titeltrack erop en Aerials. Maar dit was eh, toch wel de grote hitte ervan. System of a Down. En Chop Sway. Ook geproduceerd door Rick Rubin. Nou, zeg dat wel. System of a Down en uh, Chop Sway 2019. Dat was het, eh, het jaar van de comeback. Ramstein, Tool, Black Rose, My Chemical Romance, Rage Against the Machine. Al die harde bands. Just for Swanty, die zit ook weer eh, bij de Red Hot Chili Peppers. Zouden zij ook terugkomen in 2020? System of a Down, dit was in ieder geval Chop Sway. En dit is de Clash Train in Vain. Calling, daar kwam het vanaf. Dit was een andere van het album. Train in Vain van eh, The Clash. Zometeen na het nieuws meer. Dit is het regio nieuws. Mijn naam is Jimmy Spijkers. Het was een rustige nieuwjaarsnacht voor hulpverleners in Goorlen. De ambulance kwam vier keer ter plaatse, maar er hebben geen grote incidenten plaatsgevonden. In tegenstelling tot Tilburg. Daar kwamen onder andere vier honden om bij een brand aan de Alpenlaan. Kerstmis en oud en nieuw zijn achter de rug en dat betekent dat mensen de kerstboom gaan opruimen. In goorluk kun je volgende week je kerstboom naast de eerste container die je die week buiten zet zetten. Hij wordt dan opgehaald. In Riel worden de kerstbomen traditiegetrouw verbrand. De jongere inwoners van Riel kunnen kerstbomen inzamelen. Degene met de meeste kerstbomen krijgt een prijs. Wil je meer weten over de inzameling van de kerstbomen? Ga dan naar www.lokaleomroepgoorlen.nl.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 Dat zou ik een beetje zonde vinden. Uh, eh, U2, bandjes als uh, eh, U2 en de The Police werden in het begin ja, echt wel als alternatieve band gezien. Later natuurlijk commercieel en enorme hits. Dit ook U2 en New Year's Day. Ja, want hij hoort er natuurlijk toch bij. Hè? Goedenavond, het is woensdag 1 januari 2020. Ah, gelukkig. Ik zei het goed. Ja, je zou maar 2019 zeggen, hè? Dat, gaat niet goed dan. Maar inderdaad, 1 januari 2020 mocht je net ingeschakeld zijn. In ieder geval de beste wensen. Uh, gelukkig, gezond, muzikaal en vooral radioactief 2020 gewenst. Met eh, ja, op de lokale Hoepgool in ieder geval een nieuw programma op eh, de woensdagavond tussen 9 en 11. Going Underground met nu The White Stripes. White Stripes. Hoe Elephant, daar kwam het vanaf. Met eh, natuurlijk ook Seven Nation Army. There's No Home For You Here stond er ook op. I Just Don't Know What I Do With Myself. Dat was een eh, Dusty Springfield cover. Ball and Biscuit stond er ook nog op. En deze, The Hardest Button To Button. Dat is, eh, ja, laten we eerlijk zijn, hier hoort een van de betere videoclips eh, ooit gemaakt eh, bij. In ieder geval eh, waar super veel moeite in zit om, om een, überhaupt de clip te maken. Net zoals bijvoorbeeld OK Go met Need and Getting. Zeker de moeite waard om naar de uitzending even op te zoeken. De White Stripes en ehm, The Hardest Button to Button inderdaad. Dat is hem. als je zelf ook nog een plaat wil horen, als je een leuke alternatieve track hebt. Ik zou zeggen, kom maar door. de beste alternatieve rock, Britpop, elektronica, grunge, metal, new wave punk. Maar denk allemaal een beetje in dat hoekje. Mocht jij een eh, hele goede track hebben, eh, dan eh, mag je hem doorgeven. Heel makkelijk. 013 54 1344. Nummers gewoon hetzelfde gebleven tijdens de jaarwisseling. Of via Facebook. We hebben een Facebookpagina voor dit nieuwe radioprogramma Going Underground. Facebook.com slash Going Underground Radio. Inderdaad, dat is hem helemaal. Dit is Michael Kiwanuka. me the feeling. Ah, oh, you got me wrong if you don't belong. Live in the trouble, don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the lie, love is the crime. It's you I believe in. No need to blame myself, no need to die. I'm only human. I'm done, you got to put me on. I know if you come along, don't hesitate. Time heals the pain. to help myself. You are the one, do all the talking. You got me wrong, I caught you falling, I hear you calling. Don't hesitate. Time heals the pain, you ain't the problem. I live the dream, I hope to be who I believe in. I used to hate myself, you got the key, break out the prison. Oh, I hope to never see time passing. Don't hesitate. ain't the problem. Michael Kiwanuka. Naar mijn mening bracht hij het eh, allerbeste album van 2019 uit. Kiwanuka heet dat gewoon eh, heel simpelweg. Eh, mocht je nog in de platenzaak lopen en je ziet die plaat staan met heel groot erop Kiwanuka, dan kun je hem gewoon kopen. Ik mag eigenlijk geen reclame maken, maar als je hem nog niet hebt, je kunt hem gewoon kopen. Michael Kiwanuka, dit was daarvan You Ain't The Problem. Een van de beste liedjes die op dat album staat. Wat een waanzinnig album is dat. Dat is echt niet normaal. Zo, de knetter, de knetter, de knetter. En eh, sowieso het mooiste liedje van de afgelopen 10 jaar gemaakt. dat Cold Little Hearts ook schitterend natuurlijk. Dan Haley Williams. Afgelopen derde kerstdag werd zij 31 jaar. En het verhaal gaat nu dat eh, de zangeres van Paramore met nieuw solo materiaal komt. En dat zou dan nog dit voorjaar moeten gaan verschijnen. Nou, ik ben benieuwd. Dit is 10 jaar oud. Paramore en Brick by Boring Brick. Ja, leuk. Paramore, het laatste album, dat komt alweer uit 2017. Eh, dat was heel erg uh, poppy-achtig. Toch een band die eh, elke keer weer terugkomt. Steeds in een iets andere bezetting, maar ze bestaan nog steeds. Paramore met uh, Haley Williams. Tien jaar geleden, klein hitje dit. Brick bij Boring Brick, zo heet het. Ja, en dan is even, gaan we even vooruitblikken. Want ja, we zijn dan een beetje aan het terugblikken. Hè. Net nog die Michael Kiwanuka gedraaid. Een van de betere platen van 2019. Maar het is ook zeker even ja, interessant om eh, ja, eens even te vooruit eh, te, blikken. En te kijken wat er nou qua materiaal, in dit geval albums, uh, dat komend jaar uit gaat komen. Want er zijn nou een, al een hoop dingen bekend. Ook nog een hoop dingen niet. Maar dat ja, blijft dan natuurlijk gewoon nog lekkere verrassing. Ehm, bijvoorbeeld iemand, een band die zomaar met een nieuwe plaat komt. Dat is de 1975. Notes on a eh, Conditional Form. Dat gaat 21 eh, februari 2020 uitkomen. Dat gaat misschien wel eh, een van de meest diverse albums worden van de 1975. Met de opener waarin Greta Thunberg een spoken word verhaal vertelt. De punk kant op met People en ook nog verschillende R&B geïnspireerde tracks. Wat wel een nadeel is, is dat we landen moeten wachten op de live show van de band. Deze is namelijk verplaatst naar dit najaar. Ook Green Day die komt met nieuw materiaal. Father of All Motherfuckers. Een uh, voorproefje kregen we al in de vorm van de titeltrack. Het eh, hele album komt op 7 februari en eh, zal misschien wel het kortste Green Day album ooit worden. Het gaat namelijk maar liefst 26 minuten duren. Ook nieuwe muziek van Bombay Bicycle Club. Everything else has gone on. Ehm, we hebben er al eh, flinke geduld voor moeten hebben, maar deze band is terug. Februari 2014, toen kwam eh, het laatste materiaal van de band uit en sindsdien was het even klaar. Bandleden die namen een eh, studie en willen andere dingen doen in het leven. En gelukkig is dat nu klaar en kunnen we het nieuwe album in januari verwachten. 17 januari om eh, precies te zijn. Ook Sportsteam komt met een nieuwe plaat. hun debuutplaat zelf zelfs. zijn al wel een aantal zinnetjes uit. de titel is nog niet bekend. Lang verwacht de, ja, album wordt dit. Band heeft vlak voor de kerst het, album afgerond in de studio. Samen met Burke dat is eh, producer van onder meer de muziek van Courtney Burnett. Eh, de band komt volgend jaar weer geregeld naar Nederland. Met nu al bevestigde shows op Westrock en Welcome to the Village. En een clubshow in Echo. En dat alles dus met een eigen album. Ook Grimes komt met een eh, nieuwe plaat. Miss Entro Fascine, zo gaat dat heten. 21 februari gaat dat uitkomen. muziek van Grimes is altijd interessant. Alsof ze een LSD heeft genomen of zo. Ehm, Reappreciate Power, dat is de zin van eh, vorig jaar. En eh, nou ja, deze track die zal helaas dan niet op het album komen. Tenzij je de Japanse deluxe versie hebt. Eh. Oh, dit dan eh, een persoonlijke favoriet van mij. in Impala, The Slow Rush. 14 februari gaat dat verschijnen. Nou, er zijn al eh, wat uh, singles vanuit van dat lang verwachte album. In My, Be Time was de eerste single van het album. En afgelopen editie van Lowlands speelden speelde Kevin Parker en Koning als headliners op Lowlands. Hopelijk komen ze met een nieuw album op zak nog, nog, ja, nog terug voor een andere festivalshow in 2020 dan een naam die je misschien nog niet kent. Dat is Georgia. Ehm, vorig jaar kwamen al de singles eh, About Work, The Dance Floor en Never Let You Go eh, al uit. Die heb ik eh, ook een aantal keer gedraaid. In januari, 10 januari, dan kunnen we nog meer van haar gaan verwachten. Haar debuutalbum komt dan namelijk uit. En ze gaat een show spelen in Bitterzoet. En ze is last minute nog toegevoegd aan de line-up voor Eurosonic. Een sensatie om live te zien. Want wat ze op het podium doet, dat doet ze allemaal zelf. Goed, ehm, nog eentje dan even ehm, die ik wat langer wil doornemen. Dat is die van The Food Fighters. Zij komen met een nieuw album. Eh, inmiddels is dat wel duidelijk. Taylor Hawkins heeft in oktober al gezegd dat ze in de studio aan het werk zijn. En ook Dave Grohl heeft in een eh, interview gezegd dat het album fucking weird gaat worden. Nou, kennen we van de Foo Fighters. Wanneer we het nieuwe album kunnen verwachten is nog niet bekend. Ook de titel is nog niet bekend. Verder albums waar we nog naar uit kunnen kijken zijn van Circa Race. Set Happy gaat het heten, Breaking Benjamin met Aurora, Oh Wonder met No One Else Can Wear Your Crown, Weezer met Van Weezer eh, gaat uitkomen op 13 mei en in het voorjaar van 2020 vinden we ook nog een eh, nieuwe plaat van uh, The Killers, Imploding the Mirage gaat verschijnen. En verder liggen er ook nog albums van Kendrick Lamar, Haim en Kasabian klaar om uitgebracht te worden. Nou, ik ben benieuwd. Nieuwe albums die we in 2020 kunnen verwachten. Nou, als we dan toch even albums eh, hebben, laten we dan eh, even meteen een classic album bijpakken. Het eh, Black Album van Metallica. En maak je niet druk, ik ga ook zeker alles wat voor de Black Album uitkwam nog een keer draaien. Fate to Black, Master of Puppets, nou je kent het wel. Maar dit kwam van de Black Album, Metallica. and The Unforgiven. Russians moved in. Er zijn maar weinig artiesten die eh, zo'n lange periode ook zo interessant blijven en het eh, zo goed blijven doen. Eh, Nick Cave de afgelopen tien jaar misschien wel groter dan ooit. Hij heeft volgens mij een aantal keer de Ziggo Dome gedaan, ook hier. Nick Cave in de Bad Seeds, Jubilee Street was dit. hij gaat ook echt al 30, 40 jaar mee. Ehm, en uitgeroepen door eh, dit album, Push the Skyway uit 2013, tot het beste album van de afgelopen eh, tien jaar. Ik zou niet zeggen dat het mijn favoriete album was. Hè. Ik, zou, ik zou het niet op één zetten, maar dat het een, eh, een echt een prachtige, waanzinnige plaat is, dat is zeker waar. Nick even de uh, Bad Seeds, Jubilee Street. Daarvoor Metallica en The Unforgiven. Ehm, even iets van afgelopen jaar. Big Thief. Dat is een, een bandje uit New York, komen ze, Brooklyn om precies te zijn. Zij hebben afgelopen jaar twee albums uitgebracht. Album nummer 3 en album nummer 4. En de rest van eh, dit bandje, dat is uh, Lenker. Zij uh, nou, doet het echt ook al... Eh, nou, van, zij is, kijk, ze is nu 28. Op haar dertiende bracht ze haar eerste album uit. En een jaar later, volgens mij, toen ze... Eh, of nee, dat is niet waar. Op, eh, in 2006 bracht ze haar eerste soloalbum uit en in 2014 haar eh, tweede soloalbum. Maar ehm, zij zit dus ook in het bandje Big Thief. Nou, die kwamen dus dit jaar met twee albums, UFOF en Two Hands. En van die laatste, daar wil ik het volgende nummer van draaien. Dat is deze. Er zit enorm veel frustratie in en dat komt er langzamerhand ook uit in dit nummer van Big Thief. Nat. kwamen eruit. UFOF en Two Hands. En dit staat op die laatste. Net zoals uh, eh, Forgotten is ook mooi. En dit was uh, Nat en alle frustratie. Die eh, gooit deze zanderes eruit. Iemand die ook een supergoed jaar achter de rug heeft, dat is Flor Jansen. Zij is Nederlandse zanderes bij de Finse band Nightwish. Zo wel een Finse band, maar ja, hè, Nederlandse zangeres. 10 tot 15 jaar geleden toen hadden we ook eh, een eh, Nederlandse metal band die ontzettend groot was. Hè, Nederlandse zangeres Sharon en Adel. Uh, With Temptation natuurlijk. 25 jaar geleden was het deze band, The Gathering. Ook uit Nederland. Strange Machines. Anneke van Giersbergen. Anneke van Giersbergen, dat was de zangeres. En dit hebben ze ook nog eh, voor een super grote menigte op Pinkpop gespeeld. The Gathering en eh, Strange Machines. Later eh, de Gathering. Groot voorbeeld voor uh, Tentation. Temptation. Nou, tegenwoordig hebben we onze eigen Floor Jansen met de Finse band Nightwish. Alhoewel Him Temptation doet het volgens mij ook nog net steeds goed. Hè? Ja, vorig jaar nog een nieuwe album uitgebracht volgens mij. En ook die... Ehm, eh, Anka van zit nu in de band Vuur. Gaat ook heel goed. Gaat als een lopend vuurtje. Goed. Peter wil deze horen. Rattlesnakes. Jody wears a hat although it hasn't rained for six days. She says a girl needs a gun these days. Hey, on account of the rattlesnakes. She looks like Eve Marisol. in on the waterfront. She reads Simone. her American circumstance. She's less than sure if the heart has come to stay in San Jose. And never-born child still haunts her as she speeds down. Traffic police out of Baltimore's fine. She never finds no trouble. She tries too hard. She's obvious despite herself. She looks like Eva And on the waterfront, she says all she needs is therapy. Yeah, all you need is love is all you kisses in my hand. She says that a girl needs a gun these days. Hey, on account of all the rattlesnakes. She looks like Marie Song. Lloyd Cole en The Commotions uit eh, de, jaren 80, Rattlesnakes. Iedere woensdagavond, zo rond eh, kwart voor tien en kwart voor elf, een eh, hit die geen hit is geweest. Een liedje waarvan je het grote, grote vermoeden hebt dat het een enorme hit is geweest, maar eigenlijk no helemaal nooit in de top 40 heeft gestaan. En in dit geval gaan we terug naar het jaar 1969. Deze song die was nou, enorm populair ten tijde van de Vietnamoorlog. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het afgelopen 10 jaar het liedje populairder dan ooit, eh, populairder dan ooit is. Wordt ook vaak gebruikt op eh, soundtracks van uh, eh, Vietnamfilms en games, dus nou, dat verklaart eh, een hoop. Het lied vertaalt, of, ja, verhaalt eigenlijk de gedachte van een man die opgeroepen wordt door de dienstplicht. En die als gewone man, niet de zoon van een senator, miljonair of legeraanvoerder, daadwerkelijk de Vietnamoorlog uit moet gaan vechten. Het is eh, ja, geïnspireerd door de persoon van eh, David Eisenhower. Dat is eh, de kleinzoon van de voormalige Amerikaanse president Dwight David Eisenhower. Die in 1968 met Julie Nixon, de dochter van toenmalige Amerikaanse presidentskandidaat Richard Nixon, in het huwelijk trad. En de zanger van de band, John Fogerty, de schrijver van het lied, hij had nou, zo'n donkerbruin vermoeden dat bij het zien van eh, de publiciteit omtrent dat huwelijk dat eh, geen van de huwelijksfeestgangers ooit daadwerkelijk betrokken zou raken bij de oorlog. Nou, en zo is het maar net. Creedence Clearwater Revival uit 1969 van het waanzinnige Willie and the Poor Boys. Het werd geen hit, wel een single. Down on the Corner, dat werd uiteindelijk gek genoeg eh, de hit. Maar wat een waanzinnige plaats. Fortunate zang. Wat een waanzinnige band, hè? Och, eh, en zo lang hebben ze niet eens bestaan, maar zoveel mooi materiaal gemaakt, eh, deze band. Creedence Clearwater Revival en eh, nou, vooral Born on the Bayou en deze dus. Fortunate Sun, alleen die laatste werd gek genoeg nooit een hit in de Nederlandse hitparaten. Maar wat een waanzinnige praten, nog steeds na al die jaren. Heerlijk! Ehm, ja, dan eh, komen we alweer bijna het einde van het programma. Ik wil nog wel een aantal plaatjes draaien. Dus we gaan gewoon nog net iets langer, eh, nog net iets langer door naar, uh, naar 11 uur. Want ik moet nog een paar plaatjes draaien hoor. Och jongens, dit is ook zo mooi. door, ja, ik had het net over dat Oor magazine. Zij bracht Push the Sky van Nick Cave. Zij dus van, dat is het mooiste album van de afgelopen 10 jaar. Dit is volgens dat Oor magazine, datzelfde Oor magazine, het mooiste nummer. Of mooiste album van de afgelopen, het afgelopen jaar. Oh, het begint ze door me heen te zinnen. So Lana Del Rey, Norman fucking Rockwell. You're fine and you're wild. you don't know the half the shit that you put me through. Your poetry's bad and you blame the news. I can't change that, and I can't change your mood. Cause you're just a man, it's just what you do. gets bored of you. But I don't get bored, I just see it through. Why wait for the best when I could have you? Rockwell. album is eh, vernoemd naar eh, die kunstenaar. Dit is daarvan de titeltrack. Lana Del En Q eh, Magazine ehm, heeft ook nog eens de uitspraak gedaan van videogames van Lana Del Rey. Het mooiste liedje van de afgelopen tien jaar. Ja, nou, dat is zeker een hele mooie. Nou dit album. Ehm, ja, ik heb nog twee liedjes. Ehm, eh, nog twee, nog twee liedjes. Velvet Underground ga ik sowieso nog eh, draaien. Maar ik wil ook, eh, ook even iedere week ja, aandacht besteden aan een wat, of een nummer wat langer is dan de gemiddelde radioduur van een liedje. Dus twee tot zes minuten. Dus nou ja, het kan uitlopen van zes minuten tot 15 minuten, laten we zeggen. Nou, nog een beetje weinig tijd voor. Uh, zo meteen worden van de tv afgegooid, maar op de radio kunnen we dus nog heel even doorgaan. Ehm, en ehm, ja, de hè, echo's, eh, of echo's van eh, Pink Floyd doen natuurlijk 26 minuten. nou, misschien ook nog wel een keer voorbij. Maar laten we nu gewoon... Eh, nou, dit is nog niet zo heel lang. Deze duurt eh, nou, iets, iets langer dan uh, eh, 6,5 minuut. En ja, ik vind dit zo waanzinnige plaat. Ehm, misschien een van de beste ooit gemaakt, durf ik zelf wel te zeggen. Maar je hoort hem nooit. Het komt van een geweldige album. Het debuutalbum van DJ Shadow. Introducing heet dat. En dit is daarvan Building Steam with a Grain of Salt. En dit is zo'n spannende plaat, keer op keer weer. Dus ik ga extra genieten en ik hoop jij ook. From listening to records, I just knew what to do. I mainly taught myself. And, you know, I did pretty well, except there were a few mistakes but, uh, that I made that uh, I have just recently cleared up. You know, I'd like to just continue to be able to express myself. as best as I can the ministry. You know, I feel like I have a lot of work to do still. You know, I'm a student of the drums, and I'm also a teacher of the <laughs> drums too.